De man vertelde maandag bij Hart van Nederland dat zijn vriendin contact had gehad met de vader... die de kinderen had ontvoerd. Gisteravond prepaid heeft hij gebeld om te vragen het hoe en of het wat... en eh, door te geven dat het goed wegging met hem en met de kinderen. En dat ze nog eh, aardappels en een snitsel hadden gegeten de kinderen. Ja, deze man dus zou door meerdere mensen mishandeld zijn. Hij heeft aangifte gedaan. De politie maakte gisteren bekend dat de vader en zijn vermiste kinderen al zaterdagmiddag waren verdronken. Het kabinet is niet enthousiast om naar de Pride in Hongarije te gaan. De Hongaarse regering besloot laatst het LHBTI-evenement in Boedapest te verbieden. Daarom nam de Tweede Kamer gisteren een motie aan... die het kabinet oproept om er volgende maand zelf heen te gaan. Maar daar zitten de meeste leden van het kabinet niet op te wachten. Nou, ik zal dat eh, niet doen. Het is eh, niet mijn hobby. Eh, ik ben in eerste plaats minister en geen activist. Nou ja, de gekke moties, <laughs> daar kun je deze wel aan toevoegen. Ja, ja de Pride is natuurlijk hartstikke leuk, maar voor wie daar naartoe wil... Ik vind het wel prima als dit soort evenementen plaatsvinden? Nou, ik zou zeggen, eh, laat de Tweede Kamer wel lekker zelf gaan. Iedereen heeft zijn hobby's. Ik ga liever naar het strand. Nou, meerdere Kamerleden gaan wel. Ondanks het verbod wil de organisatie de Pride in Budapest wel door laten gaan. Wie ook weinig zin hadden in een uitje, 250 middelbare scholieren in Den Haag. Ze deden mee aan het evenement Sport en Defensie maken weerbaar. Een sportdag waar ook wordt gekeken of de leerlingen mentaal een beetje weerbaar zijn. Niet alle leerlingen stonden te springen. Heb jij er wel ook zin in? Ja hoor. Ja, het is alleen best wel vroeg. Ik heb er niet zoveel zin in. Oh, waarom niet? Hoe komt dat? Eh, ik ben een beetje moe. Ben jij mentaal niet zo weerbaar? Nee, wij moesten om kort over zeven al op school zijn. Ik vind het wel leuk dat het georganiseerd wordt. Maar ik zou het niet vaker willen doen, denk ik, hierna. Heb ik nog het weer. Vanavond klaart het op en er is nog wat zon. Morgen begint droog, maar smiddags kan het veel gaan regenen bij zo'n 16 graden. Zondag is er ook nog wat gespetter, maar ook wat zon bij maximaal 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat ruim 100 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A4. Daarna richting Amsterdam Klopen te lieve Meer. 10 minuten vertraging. A9 Alkmaar richting Diemen.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 Ook komen er meer laagvlieggebieden voor helikopters. Artsen gaan binnenkort beslissen over vervolgoperaties na een borstamputatie. Nu is die beslissing nog in handen van verzekeraars. Die bepalen aan de hand van borstfoto's of ze een vervolgoperatie nodig vinden en of ze die vergoeden. Jaarlijks werden honderden aanvragen afgewezen. De Groningse studentenvereniging Vindicat wil niets meer te maken hebben met Tier. Dat gezelschap kwam in opspraak nadat leden zouden zijn gebrandmerkt met een gloeiende stok. Het weer, vanavond bijna overal droog. Ook morgen begint droog, maar in de middag volg regen bij maximaal 17 graden.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 I'm going to Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. Poor boys in blue rooms with families, and we are going to Graceland. Am I traveling through bags, ghosts and empty sockets? I'm looking at ghosts and empties. York City who calls herself a human trampoline.